een Klomp met het NOS-journaal. Zijn cameraman Eugenio eh, Vollender zijn onder politiebegeleiding op weg naar de plaats Cucuta in het noorden van Colombia. Daar komen ze over een paar uur aan en zullen ze worden ondervraagd en medisch onderzocht. Vanochtend werden de twee na vijf dagen vrijgelaten door de guerrillabeweging ELN. Bolt en Vollender hebben veel moeten lopen in het gebied waar ze werden ontvoerd, zeiden ze op de Colombiaanse radio. Maar ze zijn in goede gezondheid en zeggen dat ze goed werden behandeld door de ontvoerders. Volgens minister Koenders en de omroep kro CRV is er geen losgeld gevraagd of betaald. Volgens de eindredacteur van Spoorloos waren de twee vorige week per ongeluk ontvoerd en waren ze op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Wanneer Bolt en Vollender naar Nederland komen is nog niet bekend. Een zwaar bewapend arrestatieteam heeft vanochtend in Amsterdam een overvaller uit een koffieshop gehaald. De man was binnengekomen met een wapen en bedreigde de medewerkers. Niemand raakte gewond. In het zuidwesten van China zijn ruim 140 mensen onder het puin beland door een aardverschuiving. In een dorp werden zo'n 40 huizen en een hotel getroffen door een modderstroom. De aardverschuiving is waarschijnlijk het gevolg van veel regen in het gebied. De nationale ombudsman wil dat de overheid structureel meer geld uittrekt voor centra waar veteranen samenkomen. Deze huizen dreigen te verdwijnen als ze afhankelijk blijven van eenmalige subsidies en giften. Vandaag wordt in Den Haag de Nationale Veteranendag gevierd. De estafetteloop Europa Run heeft dit jaar bijna 5,5 miljoen euro opgeleverd voor de zorg aan kankerpatiënten. Dat is net iets meer dan vorig jaar. De Roparun is een 500 kilometer lange estafetteloop van Hamburg en Parijs naar Rotterdam. Het weer, in het hele land lichte regen, maar later vanmiddag wordt het in het noorden weer droog, met ook af en toe wat zon. Door de graad of 20, morgen droger met soms zon, bij 17 tot 23 graden. Dit was DFM. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is Hilversum Noord en Eembrugge 4 kilometer file.